Het kabinet is het daar niet mee eens en gaat in beroep, want dat is echt nodig, vindt minister Grapperhaus. Dat wij in hoger beroep zijn gegaan is niet omdat we vinden dat we daar een interessante juridische discussie over moeten hebben. Nee, dat is omdat wij echt wel vinden dat er noodzaak is voor deze maatregelen. En premier Rutte hoopt dat we ons tot die tijd een beetje in kunnen houden. We hopen vanmiddag te horen, uiteraard in hoger beroep, eh, dat vanavond de avondklok in stand kan blijven. Maar ook als dat niet zo zou zijn, vraag ik iedereen, houd je aan die avondklok. De straf voor een agent die Mitch Henriquez in een nekklem hield, blijft zoals die was, heeft de Hoge Raad bepaald. De agent kreeg een half jaar voorwaardelijk omdat Henriques door de nekklem te weinig zuurstof kreeg en overleed. Volgens de agent hoort het er soms bij dat de politie hard optreedt, zegt verslaggever Roel Pauw. Maar het Hof vond dat daar ook grenzen aan zitten. Het geweld dat je toepast moet proportioneel zijn. En dat was het in dit geval dus niet, zei het Hof destijds. De bewuste agent heeft Henriques veel te lang in de houtgreep gehouden. En de Hoge Raad is het daar nu mee eens. En daarmee is het vonnis nu dus onherroepelijk. De spelers van de Belgische voetbalclub Club Brugge moeten het bij hun Europa League duel deze week doen zonder trainer en zonder alle assistenttrainers, want die zijn allemaal positief getest op corona. En daarom zit de trainer van de beloften komende donderdag bij de uitwedstrijd tegen Dynamo Kiev als eindbaas in de dugout. Club Brugge, Brugge mist trouwens ook nog drie spelers vanwege corona. Het weer. Veel bewolking. In het noorden soms wat regen. In het zuiden wat meer zon. Het is 5 graden op de Wadden tot 12 in Limburg. Morgen verandert er weinig. Het wordt dan maximaal een graad of 10. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB.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 Feeling like, feeling like Jericho, feeling like Joe when he lost his shit. Gotta hold my own, my cross to bear alone. night. Ooh, way to dip, way to kill the mood. No, you like that shit, can't do it, baby, baby heavy on my empty mind.